uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De verkiezingsdag is in volle gang en het stemmen gebeurt niet alleen in het binnenland. Ook uit het buitenland zijn 62.000 stemmen binnengekomen. Dat is meer dan de helft van de 100.000 Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen. Al die stemmen komen binnen bij de gemeente Den Haag. Het aantal kan nog oplopen, omdat Nederlanders in het buitenland hun stem kunnen opsturen naar Den Haag... of naar de stembus kunnen komen bij de ambassade in hun land. Het lijkt erop dat de wapenstilstand tussen Israël en Hamas... morgenochtend om 9 uur Nederlandse tijd ingaat. De Egyptische Staatstv en Hamas zelf zeggen dat. Het is nog niet bevestigd door anderen. De gevechtspauze moet vier dagen gaan duren. In totaal laat Hamas dan 50 Israëlische vrouwen en kinderen vrij... die nu worden gegijzeld. Volgens Israël worden de eerste paar morgen vrijgelaten... maar wie dat zijn is nog niet bekend. En dus wachten families in spanning af. Any person will be released is good, is important. I don't know if my Gali will be with this list that we go home. And I want her as soon as possible. Eh, eventually we need them all. In ruil laat Israël 150 Palestijnse gevangenen vrij. Ook is afgesproken dat er hulpgoederen de Gazastrook in kunnen. China heeft honderden moskeeën gesloten in het noorden van het land... waar veel moslims wonen. Dat zegt Human Rights Watch. De gebouwen worden gesloopt of de islamitische kenmerken... zoals koepels en minaretten worden eraf gehaald. Niet oké, stelt de Mensenrechtenorganisatie. Het gaat in tegen het recht op vrijheid van godsdienst. En de kerstkoorts is al toegeslagen bij deze man uit Drenthe. Hij heeft namelijk eh, allemaal bomen zijn woonkamer ingesleept om een kerstbos te bouwen. Nou, dit is mijn beleving van de kerst. Lekker aan het bosachtig en lekker net als je natuur bent. Ik ben eigenlijk ook een beetje een natuurmens. Ja, binnenkort eh, pakt hij ook zijn kampeerspullen erbij. Want hij wil ook een paar eh, nachten in zijn woonkamerbos gaan slapen. Het weer. Vanavond kan er overal wat lichte regen vallen. Er is ook wat goed nieuws, want in plaats van dat het kouder wordt... wordt het juist wat warmer. Morgen opnieuw veel bewolking. Overwegend droog bij een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio Noord-Holland staan er langs de files nog op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Maarsen en Vianen 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knopen Rotterpolderplein 10 minuten... Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... bij de Koentunnel een kwartier vertraging. ta 27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knoppen Een kwartier vertraging, dat komt op bergingswerkzaamheden...